Twee uur. Door negens met het NOS-journaal. Bewoners van elf woningen in Rotterdam worden verplicht te verhuizen. Verhuurder Vestia wil in de Afrikaanderwijk sociale huurwoningen slopen... om er duurdere woningen te bouwen. De huurders zijn het daar niet mee eens en weigerden tot nu toe te vertrekken... waarop Vestia naar de rechter stapte. Die ziet geen reden om de sloop- en nieuwbouwplannen te verbieden. De huurders hebben wel recht op een vergoeding van ruim 6200 euro, zegt de rechter. Inmiddels is Vestia nieuwe procedures gestart tegen nog eens 53 verhuisweigeraars. De moord op de 16-jarige Humera eind vorig jaar is gefilmd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt... tijdens een proforma-zitting tegen de verdachte, de ex-vriend van Humera. Ze werd in december in Rotterdam bij school doodgeschoten. Het OM, de advocaten van de verdachte en de familie van Humera... hebben allemaal gezegd dat ze er geen behoefte aan hebben... dat de beelden in de rechtszaal worden getoond de rechtbank houdt die mogelijkheid wel open. Een rechtbank in Londen heeft de bezwaren verworpen tegen een schorsing van het Britse lagerhuis. De schorsing door premier Johnson zou onwettig zijn, maar daar is de rechter het niet mee eens. Inmiddels zijn de bezwaarmakers in beroep gegaan. Johnson zei vorige maand dat hij halverwege september het lagerhuis een maand wil schorsen. Daardoor is er volgens critici nauwelijks tijd over om te debatteren over de brexit... die gepland staat voor eind oktober. De politie gaat een jaar lang elektrische politiewagens testen. Er wordt gekeken waar ze wel en waar ze niet voor geschikt zijn... en hoe de accu altijd zo vol mogelijk kan worden gehouden. In 2030 moeten alle nieuwe auto's emissievrij zijn, dus ook de wagens van de politie. Onder agenten is de actieradius een grote zorg. Een elektrische kan 400 kilometer rijden, maar de politie moet altijd kunnen uitrukken. En verder kan een stekkerauto maximaal 170 kilometer per uur rijden. Dat is niet genoeg voor een achtervolging op de snelweg. Het weer, de bewolking neemt toe. Op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het wordt 17 tot 20 graden. En vanavond wordt het weer geleidelijk droog. Ook morgen buien, soms met hagel en onweer. Soms ook wat zon en dan wordt het opnieuw zo'n 18 graden.